De explosie was in een gebied waarvan bekend is dat er islamitische extremisten actief zijn. De stad is regelmatig doelwit geweest van terreurorganisaties. Het KNMI waarschuwt voor morgen voor ijzel. De waarschuwing geldt voor het grootste deel van het land ten noorden van de grote rivieren... vanaf halverwege morgenochtend en voor morgenavond in het noorden. Verder heeft het KNMI code geel afgegeven... vanwege lage temperaturen in het noorden in combinatie met een stevige wind. Die vergroten samen de kans op onderkoeling. In Frankrijk zijn voor het eerst meer dan 100.000 besmettingen op één dag geregistreerd. Het waren er 104.611. Het aantal besmettingen loopt al een paar dagen op. Gisteren werd ook al een record gebroken met 94.000 nieuwe positieve testen. En een dag eerder was dat ook het geval met 92.000 gevallen. De GGD adviseert om geen boosterprik in het buitenland te halen. Nederlanders die elders in Europa de derde prik halen... krijgen dan geen internationaal coronabewijs. Veel mensen halen een prik in bijvoorbeeld Duitsland... omdat ze naar Oostenrijk willen. Daarvoor is onder meer een boostervaccinatie vereist. De vulkaanuitbarsting op La Palma is na ruim drie maanden officieel voorbij... met ruim 85 dagen was het de langste uitbarsting op het Canarische eiland in mensenheugenis... De uitbarsting heeft een man het leven gekost. Duizenden mensen moesten hun huis uit. Een kleine 3000 gebouwen zijn verwoest. De totale schade wordt op 900 miljoen euro geschat. Het weer vannacht in Groningen en Friesland lokaal min 9 of min 10. En het KNMI, waarschuwt dat dat in combinatie met de veel wind kan leiden tot onderkoeling. Vanmorgen een waarschuwing voor ijzel dus, in het noorden vooral in de avond.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 You are now listening to the incredible sound of Mr. Kevistelli, DJ. And this is my house. I love you so much. destination. How do we get back? How do we get back? Tell me, how do we get back when we got no destination?